Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt dinsdag tegen Estland zonder Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje ontbreekt vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij heeft het trainingskamp van Oranje ook al verlaten. Het is nog niet duidelijk of Ronald Koeman een vervanger oproept voor Van Dijk. Honderden Chinezen hebben de afgelopen jaren hun valse identiteit gecorrigeerd in het Nederlandse bevolkingsregister. Het ontdekte Reporter Radio en het platform e-bestuur. De Chinezen hadden in 2006 een valse identiteit opgegeven. Dat deden ze om in aanmerking te komen voor het generaal pardon dat toen werd afgekondigd. Voor een groep van 27.000 asielzoekers. De meeste Chinezen die door deze identiteitsfraude hun verblijfsvergunning hebben verkregen worden niet meer vervolgd, omdat de zaak meestal is verjaard. In verschillende steden zijn of waren vandaag Sinterklaas-intochten. In een bos waren voor- en tegenstanders van Zwarte Piet op de been om te demonstreren. Bij een brug in het centrum demonstreerde de lokale groep Den Bos kan het met kick-out Zwarte Piet. Er waren ook tegendemonstranten onder wie supporters van FC Den Bos. Die demonstreerden juist voor Zwarte Piet. Volgens Omroep Brabant zijn er twee rookbommen afgestoken door pro-Zwarte Piet demonstranten. Nu de intocht voorbij is, gaan de voor- en tegenstanders weer naar huis. En voor zoveel bekend is er niemand aangehouden. De Ethiopische atlete Gide, of Gide, heeft het wereldrecord op de 15 kilometer verbeterd met meer dan een minuut. Op het parcours van de Zevenheuvelenloop in Nijmegen liep ze 44,20. Het oude record uit 2017 stond op 45,37. Guide pakte op de WK Atletiek in Doha dit jaar ook zilver op de 10.000 meter na de Nederlandse Shifan Hassan.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 Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is... Mm, mm, mm, woorden. We vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we hoorden. you You gotta go and get angry at all of my honesty.